uur. Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De Armeense kinderen ik en Lili zijn terecht en in vrijheid. Dat zegt voogdijinstelling Nidos. Vanochtend werd bekend dat de kinderen afgelopen weekend opnieuw waren ondergedoken om uitzetting te voorkomen. De kinderen van 12 en 13 zijn in Nederland opgegroeid, maar krijgen geen verblijfsvergunning. Van allerlei kanten klinkt een roep om de 12-jarige Lili en 13-jarige Houwik niet uit te zetten naar Armenië. Zo vindt prinses Laurentien dat er een oplossing moet komen. De Afghaan die vrijdag twee mensen neerstak op Amsterdam Centraal... wilde in Nederland een aanslag plegen... omdat hij vindt dat de profeet Mohammed, de Koran en de islam hier vaak worden beledigd. De verdachte noemde in een verhoor ook specifiek de naam van PVV-leider Wilders. In Emmen is een 20-jarige buitenlandse student van NHL Stende Hogeschool doodgestoken. Een 21-jarige medestudent uit Italië is aangehouden. De twee waren huisgenoten, zegt de advocaat van de man. Het steekincident gebeurde vanmorgen vroeg in een appartementencomplex in Emmen... waar ook buitenlandse studenten wonen. De vrouw overleed in het ziekenhuis. Over het motief van de man is nog niets bekend. In de buurt van een natuurreservaat in Botswana zijn de karkassen van 87 olifanten gevonden. Natuurbeschermers van Elephants Without Borders zeggen dat ze nog nooit zo'n grote strooppartij in Afrika hebben gezien. De olifanten zijn gedood om het ivoor van hun slagtanden. In het verleden waren olifanten in Botswana redelijk veilig. Maar natuurbeschermers zeggen dat de regering minder mensen en middelen inzet om stroperij te voorkomen. De kleine 900 mensen die vorig jaar met de politie te maken kregen vanwege illegaal vuurwerk, hebben een brief gekregen. De politie wil daarmee voorkomen dat ze nog een keer in de fout gaan. De komende weken krijgen nog eens 2000 mensen zo'n waarschuwingsbrief. Het weer, vrij veel bewolking met lokaal en enkele bui. Vannacht opklaringen, er kan mist ontstaan.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 De Armeense kinderen ik en Lili zijn terecht en in vrijheid. Dat zegt voogdijinstelling Nidos. Vanochtend werd bekend dat de kinderen afgelopen weekend opnieuw waren ondergedoken om uitzetting te voorkomen. De kinderen van 12 en 13 zijn in Nederland opgegroeid... maar krijgen geen verblijfsvergunning. Van allerlei kanten klinkt een roep om de 12-jarige Lili en 13-jarige Houwik... niet uit te zetten naar Armenië. Zo vindt prinses Laurentien dat er een oplossing moet komen. De Afghaan die vrijdag twee mensen neerstak op Amsterdam Centraal... wilde in Nederland een aanslag plegen omdat hij vindt dat de profeet Mohammed... de Koran en de islam hier vaak worden beledigd. De verdachte noemde in een verhoor ook specifiek de naam van PVV-leider Wilders. In Emmen is een 20-jarige buitenlandse studente van NHL Stende Hogeschool doodgestoken. Een 21-jarige medestudent uit Italië is aangehouden. De twee waren huisgenoten, zegt de advocaat van de man. Het steekincident gebeurde vanmorgen vroeg in een appartementencomplex in Emmen... waar ook buitenlandse studenten wonen. De vrouw overleed in het ziekenhuis. Over het motief van de man is nog niets bekend. In de buurt van een natuurreservaat in Botswana zijn de karkassen van 87 olifanten gevonden. Natuurbeschermers van Elephants Without Borders zeggen dat ze nog nooit zo'n grote strooppartij in Afrika hebben gezien. De olifanten zijn gedood om het ivoor van hun slagtanden. In het verleden waren olifanten in Botswana redelijk veilig. Maar natuurbeschermers zeggen dat de regering minder mensen en middelen inzet om stroperij te voorkomen. Een kleine 900 mensen die vorig jaar met de politie te maken kregen vanwege illegaal vuurwerk, hebben een brief gekregen. De politie wil daarmee voorkomen dat ze nog een keer in de fout gaan. De komende weken krijgen nog eens 2000 mensen zo'n waarschuwingsbrief. Het weer, vrij veel bewolking met lokaal en enkele bui. Vannacht opklaringen, er kan mist ontstaan, minima tussen 13 en 16 graden.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 these thoughts. how you moving. I know when you in the house or when you cruising. It's been proven, my love you abusing. I can't understand how a man got you choosing. Undecided, I came and provided my undivided. You came and denied it.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 Vanochtend werd bekend dat de kinderen afgelopen weekend opnieuw waren ondergedoken om uitzetting te voorkomen. De kinderen van 12 en 13 zijn in Nederland opgegroeid, maar krijgen geen verblijfsvergunning. Van allerlei kanten klinkt een roep om de 12-jarige Lili en 13-jarige Houwik niet uit te zetten naar Armenië. Zo vindt prinses Laurentien dat er een oplossing moet komen. De Afghaan die vrijdag twee mensen neerstak op Amsterdam Centraal... wilde in Nederland een aanslag plegen... omdat hij vindt dat de profeet Mohammed, de Koran en de islam hier vaak worden beledigd. De verdachte noemde in een verhoor ook specifiek de naam van PVV-leider Wilders. In Emmen is een 20-jarige buitenlandse student eh, van NHL Stende Hogeschool doodgestoken. Een 21-jarige medestudent uit Italië is aangehouden. De twee waren huisgenoten, zegt de advocaat van de man. Het steekincident gebeurde vanmorgen vroeg in een appartementencomplex in Emmen... waar ook buitenlandse studenten wonen. De vrouw overleed in het ziekenhuis. Over het motief van de man is nog niets bekend. In de buurt van een natuurreservaat in Botswana zijn de karkassen van 87 olifanten gevonden. Natuurbeschermers van Elephants Without Borders zeggen dat ze nog nooit zo'n grote strooppartij in Afrika hebben gezien. De olifanten zijn gedood om het ivoor van hun slagtanden. In het verleden waren olifanten in Botswana redelijk veilig. Maar natuurbeschermers zeggen dat de regering minder mensen en middelen inzet om stroperij te voorkomen. Een kleine 900 mensen die vorig jaar met de politie te maken kregen vanwege illegaal vuurwerk hebben een brief gekregen. De politie wil daarmee voorkomen dat ze nog een keer in de fout gaan. De komende weken krijgen nog eens 2000 mensen zo'n waarschuwingsbrief. Het weer, vrij veel bewolking met lokaal en enkele bui. Vannacht opklaringen, er kan mist ontstaan, minima tussen 13 en 16 graden. Vooral in het zuiden begint de dag morgen hier en daar mistig. In de loop van de dag kans op buien.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 De kinderen van 12 en 13 zijn in Nederland opgegroeid... maar krijgen geen verblijfsvergunning. Van allerlei kanten klinkt een roep om de 12-jarige Lili en 13-jarige hou ik niet uit te zetten naar Armenië. Zo vindt prinses Laurentien dat er een oplossing moet komen. De Afghaan die vrijdag twee mensen neerstak op Amsterdam Centraal... wilde in Nederland een aanslag plegen... omdat hij vindt dat de profeet Mohammed, de Koran en de islam hier vaak worden beledigd. De verdachte noemde in een verhoor ook specifiek de naam van PVV-leider Wilders. In Emmen is een 20-jarige buitenlandse studente van NHL Stende Hogeschool doodgestoken. Een 21-jarige medestudent uit Italië is aangehouden. De twee waren huisgenoten, zegt de advocaat van de man. Het steekincident gebeurde vanmorgen vroeg in een appartementencomplex in Emmen... waar ook buitenlandse studenten wonen. De vrouw overleed in het ziekenhuis. Over het motief van de man is nog niets bekend. In de buurt van een natuurreservaat in Botswana zijn de karkassen van 87 olifanten gevonden. Natuurbeschermers van Elephants Without Borders zeggen dat ze nog nooit zo'n grote strooppartij in Afrika hebben gezien. De olifanten zijn gedood om het ivoor van hun slagtanden. In het verleden waren olifanten in Botswana redelijk veilig. Maar natuurbeschermers zeggen dat de regering minder mensen en middelen inzet om stroperij te voorkomen. De kleine 900 mensen die vorig jaar met de politie te maken kregen vanwege illegaal vuurwerk, hebben een brief gekregen. De politie wil daarmee voorkomen dat ze nog een keer in de fout gaan. De komende weken krijgen nog eens 2000 mensen zo'n waarschuwingsbrief. Het weer, vrij veel bewolking met lokaal en enkele bui. Vannacht opklaringen, er kan mist ontstaan.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 maar krijgen geen verblijfsvergunning. Van allerlei kanten klinkt een roep om de 12-jarige Lili en 13-jarige Houwik niet uit te zetten naar Armenië. Zo vindt prinses Laurentien dat er een oplossing moet komen. De Afghaan die vrijdag twee mensen neerstak op Amsterdam Centraal... wilde in Nederland een aanslag plegen omdat hij vindt dat de profeet Mohammed... de Koran en de islam hier vaak worden beledigd. De verdachte noemde in een verhoor ook specifiek de naam van PVV-leider Wilders. In Emmen is een 20-jarige buitenlandse student van NHL Stende Hogeschool doodgestoken. Een 21-jarige medestudent uit Italië is aangehouden. De twee waren huisgenoten, zegt de advocaat van de man. Het steekincident gebeurde vanmorgen vroeg in een appartementencomplex in Emmen... waar ook buitenlandse studenten wonen. De vrouw overleed in het ziekenhuis. Over het motief van de man is nog niets bekend. In de buurt van een natuurreservaat in Botswana zijn de karkassen van 87 olifanten gevonden. Natuurbeschermers van Elephants Without Borders zeggen dat ze nog nooit zo'n grote strooppartij in Afrika hebben gezien. De olifanten zijn gedood om het ivoor van hun slagtanden. In het verleden waren grappen om te bezuinigen op de overheidsuitgaven. Op tv kondigde hij nog meer drastische maatregelen aan... die een nieuwe economische crisis in het land moeten voorkomen. Macri moet bezuinigen als onderdeel van de afspraken die hij heeft gemaakt met het Internationaal Monetair Fonds voor een lening van 50 miljard dollar. Het weer, vrij veel bewolking en lokaal nog een enkele bui met een matige noordoostenwind. Vannacht opklaringen, kans op mist en minima tussen 13 en 16 graden. Ochtends in het zuiden mogelijk dichte mist. Later weer kans op buien met onweer.